met het NOS-journaal. In het hoofdkantoor van ING in Amsterdam is een bombrief afgegaan. Een man die rook had ingeademd is uit voorzorg gecontroleerd door ambulancepersoneel. Vanochtend werd ook een bombrief gevonden bij een bedrijfspand in Leusden. Dat explosief werd op tijd onschadelijk gemaakt. Gisteren ontploften ook twee bombrieven. Volgens de politie worden de brieven verstuurd door een afperser die een bedrag in bitcoins eist. Minister Wiebus vindt het niet zo erg dat de berekeningen van de kosten van het klimaatakkoord anders liggen dan eerder werd gedacht. Het uitgangspunt blijft dat de klimaatmaatregelen voor iedereen betaalbaar blijven. Vanochtend bleek dat het Planbureau voor de Leefomgeving fouten heeft gemaakt... bij het maken van de berekeningen over het vergroenen van huizen. Daardoor zijn huiseigenaren en woningcorporaties meer geld kwijt... dan het kabinet tot nu toe had gemeld. De restauratie van de Big Ben in Londen gaat veel meer kosten dan begroot. Voor het opknappen van de toren was 35 miljoen euro uitgetrokken. De kosten zijn al bijna verdrievoudigd naar 95 miljoen euro. Volgens het Britse parlement vallen de kosten voor de restauratie hoger uit... omdat bommen uit de Tweede Wereldoorlog meer schade hebben aangericht dan gedacht. Bouwvakkers en restaurateurs hebben de beschadigingen nu voor het eerst van dichtbij kunnen bekijken. De restauratie moet volgend jaar klaar zijn. De haven van Rotterdam heeft vorig jaar iets meer goederen overgeslagen... dan de 469 miljoen euro in 2018. Eh, dat heeft het havenbedrijf Rotterdam bekendgemaakt. Voor dit jaar maakt directeur Allard Kastelein zich zorgen over de wereldeconomie... en het effect daarvan op de haven. Zo vertrekken er door het coronavirus veel minder schepen uit China... met goederen met bestemming Rotterdam. Kastelein schat in dat er door het coronavirus dit jaar 1% minder containers worden overgeslagen. En dan het weer. Op sommige plekken is er wat zon, maar er zijn ook pittige buien met kans op hagel en onweer. Het is 4 tot 9 graden. Morgen droog, in het weekend regen en vooral zondag veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam door ongelukken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat het nog vast tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep. Je hebt daar bijna een half uur vertraging... Er is één rijstrook dicht. En op de A10, de ring oost van Amsterdam richting Utrecht... staat het vast voor knooppunt Watergraafsmeer. Ook daar is een rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten.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 When he caught you, we thought, he thought he took it all. You took your pride and your joy, your freedom taken away. Your body shine is diamond, your heart is strong is gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. During the night they came, children taken away, men are cut in half, children watching all this body's shiny diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. been in harm's way, you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Life has take us, take our arms and teach us to do right.